4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Australische politie heeft een enorme wapenvoorraad aangetroffen... in en rond een huis in Sydney. Agenten vonden 10 vuurwapens, 2000 kogels, drie kruisbogen met 100 pijlen... en meer dan 100 messen en zwaarden. Daarnaast troffen ze helmen, handboeien en kogelwerende vesten aan. De politie kwam het arsenaal op het spoor nadat de douane een pakket met vuurwapenonderdelen had onderschept. De 64-jarige bewoner van het pand in Sydney, een oud cipier, is opgepakt. De politie onderzoekt nog wat hij met de wapens van plan was. Volgens een Australische krant had de man psychische problemen... en was hij geobsedeerd door wapens. In Oekraïne is een man veroordeeld voor de vereidelde moord op journalist Arkady Babchenko. Het is de tussenpersoon die de huurmoordenaar had geregeld. Hij kreeg 4,5 jaar cel. Babchenko wist aan de moord te ontkomen door zijn eigen dood in scène te zetten. Hij werd eind mei bebloed bij zijn huis gevonden... en de politie zei daarna dat hij in het ziekenhuis was overleden. Maar een dag later dook Babchenko op bij een persconferentie. Hij zei dat hij door de huurmoordenaar was getipt. Het toneelstukje moest de tussenpersoon en de opdrachtgever doen geloven... dat de moord was uitgevoerd. Wie de opdrachtgever was, is nog niet opgehelderd. Op het US Open tennistoernooi is de als vierde geplaatste Alexander Zverev uitgeschakeld. De Duitser verloor in de derde ronde in vier sets van zijn landgenoot Schreiber. Een paar uur daarvoor strandde in het vrouwentoernooi de Duitse Angelique Kerber... die net als Zverev als vierde was geplaatst. De Wimbledon-kampioene verloor in New York in drie sets... van de Slovaakse Dominika Cibulkova. Eerder op de dag werd Kiki Bertens al uitgeschakeld... door de Tsjechische Vondrousova. Het weer, Vannacht is het droog, minima tussen 7 en 10 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag. Later ontstaan er wat stapelwolken, maar het blijft droog...